Mariette Krol met het NOS Journaal. Sportkoepel NOC-NSF en voetbalbond KNVB zijn niet blij met de plicht... om vanaf zaterdag een coronapas te tonen bij amateur sportwedstrijden. Zowel sporters als bezoekers vanaf 18 jaar moeten die laten zien. Het ontmoedigt het sporten en is bij moeilijk te controleren bij alle sportwedstrijden die er zijn, zegt NOC-NSF. Vanaf zaterdag wordt een mondkapje weer verplicht op stations, in winkels, ziekenhuizen, verpleeghuizen en overheidsgebouwen. Ook worden ze weer verplicht bij de meeste contactberoepen, zoals de kapper. Op de coronapersconferentie riep premier Rutte iedereen op de helft van de tijd weer thuis te werken... en niet in de spits met het OV te reizen. En het kabinet gaat een wetswijziging in gang zetten... waardoor werkgevers straks aan hun werknemers kunnen vragen om een coronapas. Nu mag dat nog niet, maar volgens het kabinet is het nodig in onder meer de horeca en de zorg. De wet wordt gewijzigd in overleg met werkgevers en werknemers, benadrukt het kabinet. Het aantal vakbondsleden blijft dalen sinds 2019 met 98.000. Dat is een daling van 6 meldt het CBS. Nederland telt nu zo'n anderhalf miljoen vakbondsleden. Sinds 1966 waren het er niet zo weinig. Vooral oudere werknemers zijn lid, Ruim een vijfde is zelfs 67 jaar of ouder. De afgelopen jaren maakten de vakbonden zich vooral sterk voor betere regulering van flexwerk. Daar profiteren juist jongere mensen van. En in de Champions League heeft FC Barcelona gewonnen van Dynamo Kiev. Net als vorige week werd het 1-0 voor de Catalanen. Barcelona staat nu in groep E tweede achter Bayern München. De Duitsers wonnen de afgelopen avond met 5-2 van Benfica... en zijn al zeker van de volgende ronde. In groep F gaat Manchester United aan kop. De Engelsen speelden met moeite gelijk tegen Atalanta. Het werd 2-2 door twee doelpunten van Ronaldo. Villarreal steeg naar de tweede plek dankzij een 2-0 overwinning op Young Boys. Het weer opklaringen, vannacht 1 tot 4 graden. In de loop van de nacht dichte mist.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 I can't get by if we're not together. Ooh, can't you see? Girl, I want you now and forever. Close such a void of form Been so afraid of everything I need a chance to be reborn I never wanted anything That someone had to give I don't live here anymore I went along with think about the old days, babe.